uur. Goedemiddag, ik ben Sydney en dit is het nieuws van NOS op 3. Presentator Jan Roos is opgepakt. Het OM vindt dat Roos in een uitzending zou hebben opgeroepen tot geweld op Ameland... bij het Sunneklaasfeest daar. Het gaat om een aflevering van afgelopen woensdag van zijn show Roddelpraat op YouTube... Roos heeft in die aflevering kritiek op journalisten die vorig jaar tijdens Sunneklaas op Ameland probeerden te komen. Afschieten allemaal, zegt hij daarover. Het OM onderzoekt die uitspraak. Roos is opgepakt om te worden verhoord. Goed nieuws als je regelmatig de trein pakt. Er komen voorlopig geen nieuwe stakingen bij ProRail. De spoorbeheerder is het eens geworden met de vakbonden over een nieuwe CAO. En die deal komt na een periode van veel ingrijpende acties, zegt mijn economiecollega Ruben Eg. Twee weken lang heeft FNV diverse verkeersposten van ProRail in het land platgelegd in de ochtenduren met stakingen. Reizigers die hadden daar heel veel last van... omdat NS geen treinen kon laten rijden. Door die staking natuurlijk. Vast dat zaten ook eh, de onderhandelingen met ProRail... want het nieuwe loon dat ProRail kon bieden... dat lag heel ver af van wat FNV vroeg van de spoorbeheerder. Vakbond FNV wilde dat medewerkers 13% meer zouden gaan verdienen. ProRail wilde niet verder gaan dan 8%. Waar ze uiteindelijk op uitgekomen zijn, wordt later bekend. En misschien viel het je al op. Het is de dag van de dingen die duurder worden. Goedemiddag. Drinkwater wordt volgend jaar duurder. Nederlandse inflatie loopt sterk op. Het feit dat de huurstijging in Nederland hoog is. En ook een kopje koffie wordt nog duurder. Afgelopen maand lagen de prijzen 4% hoger dan een jaar eerder. Vooral eten, maar ook drank en tabak gingen voor zijn prijs omhoog. De inflatie is in ons land hoger dan in de rest van Europa. Maar hoe dat komt weet eigenlijk niemand. Economen hebben geen verklaring kunnen vinden. En met al die dure dingen komt een dag als Black Friday misschien wel als geroepen. En uit Amerika overgewijde traditie van hoge kortingen. Deze mensen sloegen hun slag in Amersfoort. Ik heb iPads gekocht en parfum. Ik heb een eh, nieuwe Playstation gekocht. Normaal was die 440 en nu heb ik voor 370 gekocht. Ook in Nederland grijpen steeds meer bedrijven de kans om klanten te verleiden met stunts. Maar het is en blijft opletten geblazen. De Consumentenbond waarschuwt voor nepaanbiedingen. Oftewel producten die eerst flink in prijs stijgen, zodat de korting daarna onterecht heel groot lijkt. Het weer nog, de komende uren nog zon en ook vanavond weinig wolken. Het blijft droog en het koelt ook flink af daardoor. Het kan rond het vriespunt worden. Morgen ook veel zon en dan wordt het 5 tot 7 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits in Noord-Holland valt mee. Het zijn vooral dagelijkse files met hoogheid zo'n 10 minuten vertraging. Er zijn twee uitzonderingen. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Schiphol en Roelof Veen staat 11 kilometer file met 20 minuten vertraging. En ook 20 minuten oponthoud op de N512 Bakkum richting Alkmaar.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 Gemeenten werken voorlopig niet meer mee aan het zorgakkoord. Ze vinden dat ze van het Rijk te weinig geld krijgen om zorg te kunnen betalen. Het zorgakkoord werd twee jaar geleden gesloten om de zorg tot 2040 voor iedereen overeind te houden. Klanten van waterbedrijf Vitens gaan volgend jaar meer betalen voor drinkwater. De prijs stijgt met 11 procent en dat komt voor een tweepersoonshuishouden neer op 23 euro per jaar. En presentator Jan Roos is aangehouden. Het OM is van mening dat Roos in een uitzending zou hebben opgeroepen tot geweld op Ameland bij het zogenoemde Sunneklaasfeest.